Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. John S. moet de rest van zijn leven de gevangenis in. Vorig jaar schalt hij op een zorgboerderij in Alblasserdam een meisje en een vrouw dood. Het Openbaar Ministerie had 30 jaar met TBS geëist tegen John S. Maar de rechter geeft hem dus levenslang. De gevolgen van de feiten zijn kolossaal en niet of uiterst langzaam op te lossen. Het verdriet van velen is niet te overzien en de maatschappelijke impact is enorm. Es was zelf een oud cliënt van die zorgboerderij. En bij de schietpartij daar raakten ook nog twee mensen gewond. Daarvoor had John S. ook al een schoenmaker in Vlissingen doodgeschoten. Het ging allemaal om willekeurige slachtoffers. De provincie Zuid-Holland raadt het zwemmen in recreatieplas in de buurt van Dordrecht voorlopig af. Een paar weken geleden ontdekte Zembla, een tv-programma, dat een fabriek in de buurt veel kankerverwekkende stoffen in het water dumpt. In eerste instantie werd er gezegd dat er geen gevaar was voor omwonenden, maar daar komt de provincie nu op terug. Ze willen eerst het onderzoek afwachten. En binnen twee weken hebben ruim 200 boeren zich aangemeld voor een uitkoopregeling. Het gaat vooral om piekbelasters, dat staat in NRC. De bedoeling is dat door dat uitkopen van boeren de stikstofuitstoot minder wordt. De demissionair minister voor Natuur en Stikstof zei eerder dat het heel goed zou zijn als ongeveer 600 bedrijven gaan kappen. En voetballer Jurien Timber maakt definitief de overstap van Ajax naar Arsenal. Die transfer hing al een tijdje in de lucht, maar de clubs hebben het nu officieel naar buiten gebracht. Ja, en Timber is er zelf blij mee. Ze hebben een heel goed seizoen gespeeld en eh, dat blijft natuurlijk hangen. Maar ook natuurlijk de jaren daarvoor hebben ze altijd mooi voetbal laten zien. En ik denk dat als, dit, als ik kijk naar de reacties die ik heb gehad op deze transfer... denk ik dat iedereen ook zegt van ja, Arsenal is gewoon een prachtige club. Timber tekent bij Arsenal een contract voor vijf jaar en Ajax zou 40 miljoen euro voor hem vangen. Heb ik nog wat weer voor je. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan het soms nog een beetje gaan plensen. Morgen eerst zonnig, maar later wordt het iets grijzer en is het een graad of 26. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat maar één file in de regio en dat is op de A10, de ring van Amsterdam.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 Een handjevol mensen wordt ontslagen. Twee topmannen zijn teruggetreden. Het wordt verboden om de holocaust te ontkennen, bagatelliseren of goed te praten. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Het ontkennen van de holocaust was al strafbaar, maar het stond nog niet expliciet omschreven in de wet. En er is een verdachte aangehouden voor de steekpartij in het centrum van Leiden vanochtend. Een man stak daar in een centrum van verschillende hulporganisaties drie mensen neer. Een van hen is overleden. Het weer vanavond droog, vannacht kans op wat regen en het wordt niet kouder dan een graad of 17.